Katrien Straatman met het NOS Journaal. Een derde raakte zwaar gewond. Na de schietpartij hield de politie het huis omsingeld... waar de schutter zich zou hebben verschanst. Het duurde uren voordat hij werd opgepakt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Na het tellen van driekwart van de stemmen staat in Georgië de regeringspartij op grote voorsprong. Gisteren werden in het Oost-Europese land parlementsverkiezingen gehouden. De regeringspartij Georgische Droom staat nu op bijna 50% van de stemmen. De oppositiepartij Verenigde Nationale Beweging heeft ruim een kwart. Tweede op de lijst van die partij staat de Nederlandse Nederlands-Georgische Sandra Roelofs, de vrouw van oud-president Saakashvili. Het is nog onduidelijk of de alliantie van patriotten in het parlement komt. De pro-Russische partij schommelt nu rond de kiesdrempel van 5 procent. Een grote zoekactie gisteren in het centrum van Groningen heeft nog geen spoor opgeleverd van de vermiste student Wietse Penning. Die keerde vrijdagochtend niet terug naar huis na een avondje stappen. Gistermiddag kamden zo'n 300 mensen het noordelijk deel van de binnenstad van Groningen uit. Onder hen veel leden van het studentencor Vindicat, waar de 18-jarige Penning lid van was. Vermoed wordt dat hij in het water is gevallen en verdronken. De politie is nu met duikers aan het zoeken. Het weer, het is een frisse ochtend en op veel plaatsen helder en zonnig, maar in het noorden is het vrij bewolkt en kan er soms een bui vallen.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 <laughs> Ja. ja, niet te fijn hoor graag. treating me sweet and gentle when you hold me tight just squeeze me but please squeeze me me niet plagen. Helemaal niet als je vanochtend een beetje vervelend bent opgestaan. Daar bedoel ik mee dat je misschien een beetje koortsig bent of zo. Of een beetje misselijk of een beetje katerig van gisteravond. Kan allemaal gebeuren, maar dat maakt allemaal niet uit. Want dan haal ik gewoon Dr. Jazz erbij. jazz. Dat was natuurlijk die good old Dutch Winkles Band. Wie de vocaliste was, weet ik niet. Moet ik u eerlijk bekennen. Staat er ook niet bij. Maakt ook niet uit. Klonk lekker. En u bent helemaal opgepieperd. Hè? Helemaal opgeknapt van het vervelende opstaan van morgen. Misschien gewoon met je verkeerde been naar bed stapt. kan ook nog gebeuren natuurlijk. Hè? We gaan eh, back at the chicken shack. Dat doen we met Jimmy Smith. Onze Hammond-organist staat ook garant voor zwingende muziek. We kunnen er nog eh, vier minuten van genieten als ik het nummer door laat spelen. Want het duurt eh, bij elkaar zo'n ruim acht minuten. Dat gaan we niet doen, want eh, we willen ook nog andere jazzmuzici een kans geven. En ook overleden mensen die toch een stempel hebben gedrukt op de swingmuziek. Natuurlijk is Frank Sinatra daar één van. The Old Black Magic.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 So, still another quarter million luckies free greet our boys across the sea. In ninth place, I heard you cried last night. Here we go to Hollywood and Frank Sinatra. I heard you cry last night, and so did I. Why did you make us part? I'm so alone. Why did you take my heart? I've never dared. We'd be just friends. So calm your fears and dry your tears. Come kiss the boy you adore. Now you can smile tonight. luisteraars een bonus. Hè. Heeft u extra kunnen genieten van Frank Sinatra met eh, het orkest van... dan moet ik even spieken. Oh, Mark eh, Marno en een Parade Orchestra. Nou, nooit van gehoord, maar nu wel. En ja, het klonk een beetje oud allemaal. Maar het klonk wel een beetje, ja, hoe zeg je dat? Nostalgisch. Echt iets om een beetje zo bij weg te dromen op de zondagochtend bij ZFM Jazz. Want daar luistert u altijd nog naar. Mijn naam is Jacques Duif. En tot 12 uur natuurlijk lekker jazzy muziek. We gaan eh, wat moderner. Maputo, Bob James en David Sanborn. James en David Sanborn. Het nummer heette eh, Maputo. We gaan naar eh, Earl Clue. En eh, die heeft het over Lullaby of Birdland. En dat doet hij dan natuurlijk met zijn gitaar. geweld, eh, hemmend geweld en eh, gitaar. Akoestische gitaar is dan wel een eh, instrument waarbij je even lekker bij kan komen. Nou, dat was u van harte gegund. En dat kan je niet meer afgenomen worden. They can't take that away from me. U zal het niet geloven, maar het is weg. Cliff Richard, popmuzikant die zich op een... of van zijn jazzy kant laat zien. Take That Away From Me werd gezongen door niemand minder dan uh, Cliff Richards. Never Let Me Go. En dan heb ik het over uh, eh, Nordby. Never let me go Love me much too much If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There is no place for me without you. Never let me go be so lost if you went away. There'd be a thousand hours in a day without you, I know. Because of one. my world was overturned at the very start. All my bridges burned by my flaming heart. You'd never leave me, would you? you'd never leave. lekkere, eh, relaxte muziek... om eh, een beetje bij te komen op de zondagochtend. Nou, eh, nou bent u wel voldoende bijgekomen, toch? Ik heb de nodige rustige nummers ook voor u gedraaid. Dus ja, dat moet, dat moet naar tevredenheid gebeurd zijn. Hours of Hours. Ik ken het nummer niet, maar ik heb het opgezocht voor u. Oh, is weer zo'n rustige. Nou... Sinne Egeetse en Lars Johnson. When the sun's descending Come when the day is were not made for sleeping. Time were not made for keeping. is time zo heette ze. Of zo heet ze, met Hours of Hours. It Takes Swing, het gelijknamige album van Jan Versteeg. nee, nee, nee, nee, nee, Charles. Eh, nou start je de foute plaat op. Nee, we moeten echt eh, It Takes Swing hebben van, van Jan Versteeg. En uh, ik heb een poging ondernomen om dat nummer op te starten. Maar ja, soms dan eh, word ik in de steek gelaten. Door de techniek, dat kan allemaal zo gebeuren. Eh, nou, dan gaan we maar eventjes een eh, ander zwingetje draaien van Jan Versteeg. wat dacht u van die oude Mac the Knife? Oh, that shark has such teeth there. And he shows them Just a jackknife. Where's old Mac keeping? And he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth there. Scarlet billows start to spread. And fancy gloves, though, where's old Mac keeping? So there's never, never a trace of red on the sidewalk. Oh, Sunday morning, don't you know? Lies a body, just oozing life. Someone sneaking around the corner. Could it be our boy, Mac the Knife? a tugboat down by the river, don't you know? There's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the waiting there. Five will get you ten old Mackey's back in town. Did you hear about Louis Miller? He disappeared to drawing out all of his hard-earned cash. And now McKee's been just like a sailor. Could it be, could it be our boy done something rash? je via Facebook zojuist... Eh, voor een nummer van Toets Tielemans. En dan hebben we het over eh, het thema uit Baantje. The Circle of Smiles. verenigd. Tony Bennett samen met Lady Gaga met Cheek to Cheek. Ja, luisteraars, eh, ik, ik ben alweer bijna aan het laatste nummer toe... want ik kijk op mijn klokje en dat is het klokje van gehoorzaamheid... waar ik aan moet eh, voldoen. Eh, ik ga een, een nummer van Ella Fitzgerald er nog in gooien... en misschien nog een kort nummertje daarna. Ik ga u vast een hele fijne zondag nog toe wensen. Dank voor het luisteren allemaal weer naar ZFM Jazz. Al meer dan 25 jaar een vast item op... Het station van Radio Zandvoort, www.zfm tussenliggend streepje live.nl via internet. Don't mind telling you in my humble fashion that you thrill me through with a tender blush when you said you cared. It's what I love to see. Gerald, live. Wonderful. It's Wonderful, zo moet ik het eh, zeggen, want zo uh, is, luidt de titel. Ja. We gaan eruit met eh, een, nog een heel klein stukje van Robbie Williams, Mr. Bojangles. En dan hou ik het voor gezien voor vandaag, wat ZFM Jazz betreft. Vrijdagochtend tussen, even kijken hoor, 8 en 10 uur is de herhaling. Dan kunt u het weer terug luisteren. Nou, fijne zondag. jingles and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touch down told me of a time you worked with, with minstrel shows.